Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Eten en drinken uit Albanië, Montenegro, Liechtenstein en IJsland... is niet langer welkom in Rusland. Dat breidt de boycott van voedsel uit westerse landen uit. De importstop is een reactie op de westerse sancties tegen Rusland... die vorig jaar werden afgekondigd vanwege de inmenging in Oekraïne. Waarschijnlijk zorgt de vervuiling van het rivierwater in Colorado... nog jaren voor problemen... Volgens Amerikaanse deskundigen verdwijnt de ergste vervuiling maar blijven er deeltjes achter in de rivierbodem. Die kunnen loskomen bij hoog water. Vorige week stroomde uit een verlaten mijn 11 miljoen liter afvalwater de rivieren in. Die rivieren die kregen daardoor een mosterdgele kleur. De asielzoeker die vanochtend in Winterswijk in zijn been werd geschoten... bedreigde mensen met een paal en een brandblusser. Dat zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Agenten schoten de man neer omdat hij volgens de politie... een gevaar vormde voor zijn omgeving... De man van 27 jaar komt uit Cameroen en verblijft al een aantal weken in Nederland. Hij veroorzaakte eerder geen problemen, zegt het COA. In de Chinese havenstad Xinjiang is het rampenplan in werking getreden... na de explosies en brand van gisteravond. Daarbij vielen zeker 50 doden. President Xi Jinping zegt dat alles op alles wordt gezet... om vermisten onder het puin vandaan te halen. In noodopvanglocaties, zoals scholen, zijn al ruim 3000 mensen opgevangen... In ziekenhuizen werken duizend extra mensen. En de politie en de Jumbo hebben maatregelen genomen bij alle filialen van de supermarkt in Nederland, omdat er bij vestigingen in Groningen en Zwolle eerder explosieven zijn gevonden. Die komen van een afperser, vermoedelijk een man uit Groningen. Welke maatregelen er zijn genomen is niet bekendgemaakt. Het weer, het is broeierig warm. Later vanmiddag en vanavond trekken er enkele stevige regen- en onweersbuien over het land. Daarbij is ook kans op zware windstoten. Ook morgen onweersbuien en ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A12 Den Haag richting Utrecht is de hoofdrijbaan dicht bij knooppunt Lunette door een ongeluk. Tussen Woerden en knooppunt Lunette staat 6 kilometer file.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 Van 3 eh, ja, tot 4. En van 4 tot 6 is ook alweer gegarandeerd. Want Hans is alweer binnen. En hij gaat zich het hele, het hele uur warm lopen hier. Hij kan het net zo goed buiten doen. Veel beter. Hè? Toch? Veel beter. ja. Maar uh, we hebben nog een uurtje heerlijke muziek. We gaan beginnen met Casey en de Sunshine Band. En daarna de Rolling Stones. We hebben de Beatles. We hebben een, uh, een heel stuk over een Lola. Uh, Elvis, een 3 in 1. Nou, van alles en nog wat. Dus veel plezier het komende uur. Mick en Keith die waren eh, bij Ronnie Wood op visite. En die hadden dit nummer geschreven samen. En Ronnie die had toevallig een eh, studio in zijn huis. En ook aanwezig was Kenny Jones, drummer van de Small Faces. En later van The Who. En producer Glenn Johns. Toen hebben ze dit nummer gewoon maar met z'n vier even opgenomen. En eh, Charlie Watts, de reguliere drummer van de Stones... is er helemaal niet aan te pas gekomen. Weet je dat ook weer. Goed, we gaan naar de gezellige jongens van Slik... Altijd leuke nummertjes. Requiem. nothing to say now. Over. The magic is finally gone. Slick met Requiem uit 1976. En het bekendste lid van de groep, dat was Midge Ure. Die kennen we nog van eh, de groep Ultravox en de hit Vienna. Eh, ik moet nog even melden van de Rolling Stones. Ik heb het hele verhaal verteld over de drummer. Ik vergat alleen te vertellen hoe het nummer heette. It's only rock and roll, but I like it. En eh, dan gaan we het nu hebben over, over, over Lola. Door de jaren heen is Lola altijd in de muziek gebleven. Ze begon in 1955 met Dinah Shore... Whatever Lola Wants, Lola Gets. En in 1980 hadden de Kings een hit met Lola. make up your mind to have no regrets. Recline yourself, resign yourself, you're through. I always get what I aim for, and your heart and soul You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in to the room. I'm irresistible, you fool. dancing in a club down in Oso, oh, where we drink champagne. It is just that cherry cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A. Lola! is the disco version. Let's hear everybody. Come on, let's do it. dat waren de Kings met een live versie van Lola uit 1980. Het origineel kwam eh, uit in 1970 op de LP Lola versus Power Man... en The Money Go Round Part 1. En daarvoor hoorden we Dinosaur met Whatever Lola Wants, Lola Gets. En hier is Peter Frampton. Een top 100 is uit 1976, Peter Frampton en Show Me The Way. Peter Frampton was de voormalige leadzanger van The Hurt... en later ook nog van Humble Pie, samen met onder andere Steve Marriott. We gaan even naar een hilarische uitvoering luisteren van het nummer Rawhide. Hier zijn eh, de Chaps. it's a proven. Keep them beasties moving, rawhide. Through rain and wind and heather, hell bent for leather. Wishing my wee lassie's by my side. All the stuff I'm missing, the haggis, beer and fishing, are waiting at the end of my ride. Ride Ride 'em in, move move 'em out, move move 'em out, ride ride 'em in, make your mind up. Rawhide! Cut 'em out, ride ride 'em in, ride ride 'em in, cut 'em out. It's enough to give you a rawhide. Yeah, nothing dear, it's a piece of it. Australische versie van Rawhide door The Chaps. Heerlijk nummer om naar te luisteren. Ehm, wat gingen we nu doen? Oh ja, we gaan even wat instrumentaals doen voordat we aan de Beatles gaan beginnen. Hier is Earl Bostick uit 51 met Flamingo. 64 jaar oud, mag ik u even, mag ik even melden. 64 jaar oud. En 1951 Earl Bostick en Flamingo. We gaan naar de Beatles, hun eh, singeltje Can't Buy Me Love and You Can't Do That. Uit 1964. De opname begon op 29 januari, maar niet in Londen. Nee, in Parijs. Het waren vier takes en het heeft eh, ongeveer een uur geduurd. In dezelfde opnamesessie hebben ze ook Kom Give meer deine hand en Zie Lieptisch dich opgenomen. En de B-kant die is er dan wel in Engeland opgenomen op 25 februari van dit jaar. Daar speelden Paul de Koeienbel, Ringo de Bongo's en George voor het eerst zijn 12-snarige gitaar. Can't Buy Me Love en The Beatles met You Can't Do That. you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, money money just can't buy. money, money. Beatles single van de week. Can't Buy Me Love and You Can't Do That. En van de ene wereldact gaan we naar de andere. Elvis Presley op 16 augustus is het 38 jaar geleden dat hij overleed. Vandaag een 3-in-1 met Elvis. King of the whole wide world. Can't help falling in love and Flaming Star. The rich man wants the pearl. But the man who can sing when he hasn't got a thing, he's a king of the whole wide world. Come on and sing, sing, brother, sing. Uh-huh. the man who can sing when he hasn't got a thing, he's a king of the whole wide world. The rich man wants the princess. A poor man just wants a girl. But the man who can sing when he hasn't got a thing, he's a king of the whole wide world. Come on and sing, sing, brother, sing. Cause the man who can sing when he hasn't got a thing, he's the king of the whole wide world. wants to be a rich man. A rich man wants to be a king. But the man who can sing when he hasn't got a thing, he's a king. Oh, the wide world. sing. Sing, brother, sing. <laughs> Cause the man who can sing when he hasn't got a thing, he's a king. the wide world. wide world, of the whole wide world, of the whole wide world. flaming star, flaming star, keep behind me, flaming star. There's a lot of living I gotta do. Give me time to make a few dreams come true. Flaming star, flaming star. When I ride, I feel that flaming star, that flaming star over my shoulder. So I ride in front of that flaming star, never looking around, never looking around. Flaming star, don't shine me, flaming star. Flaming star, keep behind me, flaming star. There's a lot of living I gotta do. Give me time to make a few dreams come true. Flaming star over my shoulder. And when I see that old flaming star, I'll know my time, my time has come. Flaming star, don't shine on me, flaming star, Flaming star, keep time to make a few dreams come true. in 1 van Elvis Presley uit de films Kid Galahad, Blue Hawaii en Flaming Star. Ehm, we gaan naar eh, de eh, groep met de, de, baarden. Twee van de mannen hebben baarden en één niet. En die heet Baard. Oké, prima, hou ik, eh, hou ik verder over op. Zizi Top. Sharp Dressed Man. hit uit de top 100 van 1985, ZZ Top en Sharp Dressed Man. En we sluiten af met een one-hit wonder uit 62, Billy Joe and the Checkmates en de Percolator Twist. knoppen natuurlijk. Nou, Les eh, Paul en Mary Ford ook weg. Nou, in ieder geval, dit is het einde van dit programma. Van 2 tot 4 Matchbox nummer 38. En zometeen na het nieuws en de berichten is Hans hier met ZFM Muziek Boulevard Live.